Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tanken wordt steeds moeilijker in grote Britse steden. Bijna alle tankstations in de steden hebben last van hamsterende automobilisten. En dat terwijl er helemaal geen benzinetekort is volgens de regering. Het probleem lost zich dus vanzelf op als mensen stoppen met hamsteren, zegt deze Britse minister. Uh, the quicker people do that, the better. There is no shortage of petrol. Plenty of petrol in both our refineries and in storage. Um, the only uh, reason we don't have petrol on forecourt is that uh, people are buying petrol and they don't need it. Maar er is wel een tekort aan vrachtwagenchauffeurs om benzine rond te brengen. Daarom wil het Britse leger mensen opleiden tot chauffeur. 211.000 mensen zijn afgelopen weekend naar een testlocatie gegaan... omdat ze naar een café, een voetbalwedstrijd of een restaurant willen. Sinds zaterdag moet je daar je QR-code voor laten zien. Volgens testen voor toegang was het vooral zaterdag erg druk in de teststraten. Collegezalen mogen vanaf vandaag weer tot de nok gevuld worden. Mondkapjes en anderhalve meter afstand houden zijn niet meer nodig. En het maximum van 75 studenten per zaal is afgeschaft. Maar of de collegezalen ook echt weer helemaal vol zitten? Wij hebben in ieder geval dat de eerste periode nog alles gewoon online blijft. Dus komende week gaan wij nog weinig van merken. Behalve dat wij eh, gewoon op de campus zelf geen mondkapje meer ophoeven. Maar we hebben nog geen colleges hier. Instagram stopt met het maken van een kinderversie van de app. Het idee was om een Instagram voor kinderen tot 13 jaar te lanceren, maar daar kwam veel kritiek op. Bijvoorbeeld van mensen die bang zijn dat daar veel gepest zou gaan worden of dat kinderlokkers er dankbaar gebruik van zouden maken. Het weer nog, het regent op veel plekken, maar vanavond wordt het weer droog. Morgen een mix van wolken en zon en 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En er zijn twee rijstroken dicht vanwege een kapotte vrachtwagen op de ringweg van Amsterdam. De A10 vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer.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 Dat zegt Greco, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa. Drie jaar geleden concludeerde Greco ook al dat de Poolse rechtsstaat er slecht aan toe is... maar zegt dat het nu nog verder achteruit is gegaan. Het aantal gewonden door de aardbeving op het Griekse eiland Kreta is opgelopen tot 20. Eerder was al duidelijk dat er bij de beving vanochtend één dode is gevallen. En negen Brabantse ziekenhuizen gaan samenwerken om het personeelstekort op te lossen. Onder meer door corona zijn er tekorten op de IC en de spoedreizende hulp ontstaan.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 Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. just met this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never to New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. this weekend. Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk.